Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het voorarrest van de man die drie mensen zou hebben doodgeschoten in de Rotterdamse buurt IJsselmonde is verlengd met twee weken. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam. dat betekent dat de verdachte in elk geval de komende 14 dagen blijft vastzitten. De man wordt verdacht van drievoudige moord of doodslag. De slachtoffers waren allemaal oudere mannen en ze werden allemaal op straat neergeschoten. De Canadese premier Trudeau houdt ermee op. Dat zeggen meerdere media in Canada. Officieel is het nog niet helemaal, maar hij zal volgens kranten en televisiezenders daar rond deze tijd gaan aankondigen dat hij stopt als premier van Canada. Trudeau is daar al sinds 2015 de baas. In het begin was hij erg populair, maar de laatste jaren krijgt hij ook steeds meer kritiek. En dat komt vooral door de torenhoge inflatie in Canada. En ondertussen is Dry January in volle gang, alweer zes dagen. En mocht je nou meedoen, hopelijk houd je dan nog wel een beetje vol. Even Ibrahim Duslu ging op onderzoek uit om te proeven hoe de alcoholvrije alternatieven smaken. Dit kunnen we deze maand wel even vergeten. Als ik om me heen kijk, zie ik hier een heleboel flessen om me heen staan. Wat merken jullie zelf van Dry January? Wij merken eigenlijk in het algemeen dat er steeds meer alcoholvrije eh, wijnen en dranken gedronken worden. Dus dat is zeker een toenemend aantal in ons hele assortiment. En eh, eigenlijk is het al traditioneel zo dat in januari er echt een pas op de plaats eh, is. En dat komt denk ik ook omdat juist die maanden daarvoor uh, een enorme run op wijn en op alcoholgerelateerde producten is. Maar we versturen ook veel eh, online en daarin zit wel duidelijk een groot aandeel alcoholvrij in januari. Wat hebben we hier op tafel staan? We hebben twee verschillende mousserende eh, alcoholvrije dranken uit Nederland en een alcoholvrije cava, dus die komt uit Spanje. Laten we beginnen bij de cava. Komt-ie. Het lijkt wel een beetje op appels met bubbels. Maar dan wat verrijkt met extra vruchten. Tropisch fruit zit erin. Precies. Je mist toch een beetje de scherpe rand van de alcohol als het ware. Nou, proost gaan we nog naar het weer toe. Er trekken flinke buien over met kans op flinke windstoten ook. En langs de kust is het stormachtig. Vanavond koelt het af naar een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat wielo op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Bij knooppunt Holendrecht is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd... en de rechte rijstrook is hier nu nog dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf Aalsmeer heb je daarom ruim een uur vertraging. Ook file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 sta je ongeveer een kwartier vast. Dit komt door een ongeluk op de A10. Rijd je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... dan doe je er tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer ruim 10 minuten langer over. En verder staat er ook file op de N516 van Zaandam naar Oostzaan.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 Girls, are just like this, I would. Give it loving. let my chat. Better you pump on me, I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I'll let my chat. Better you pump, I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I'll let my chat. Better you pump on me, I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good, I'll my give it up, give it up. love. I'll give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good, I'll my give it up. treat me good. All in my give it up, give it up. All in Give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zoals verwacht heeft premier Trudeau van Canada zijn vertrek aangekondigd. Hij stapt op als leider van de Liberale Partij en als premier. Trudeau is steeds minder populair en zijn partij deed het slecht bij de laatste verkiezingen. De man die in Rotterdam IJsselmonde drie mensen zou hebben doodgeschoten... blijft nog zeker twee weken in voorarrest. Vanmiddag werd hij voorgeleid. De slachtoffers waren drie oudere mannen. De brandweer is op diverse plekken in het land druk met het weghalen van omgewaaide bomen. En in onder meer Schiedam, Spijkenisse en Barendrecht waaide een deel van de gevel van gebouwen. Het weer nog, buien, zware windstoten, aan zee stormachtig. Vanavond koelt het af naar een graad of 5. Morgen wisselvallig en ook dan ongeveer 5 graden.